Jelle Seubering met het NOS-journaal. De voormalige oud-president Zuma van Zuid-Afrika moet terug naar de gevangenis. De 81-jarige Zuma werd in 2021 om gezondheidsredenen voorwaardelijk vrijgelaten... maar dat was onwettig, oordeelt het Zuid-Afrikaanse Constitutioneel Hof. De oud-president kreeg in dat jaar een celstraf van 15 maanden... voor minachting van de rechtsstaat... omdat hij niet mee wilde werken aan een corruptieonderzoek... Na zijn opsluiting ontstonden er rellen waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Bij een politieachtervolging op de A12 in Maarn is een politieauto op een andere auto gebotst. De politie achtervolgde op hoge snelheid twee verdachten... nadat ze op heterdaad werden betrapt bij een auto-inbraak in Veenendaal. Het tweetal is na de botsing overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of de politie de verdachte bewust heeft aangereden... De snelweg tussen Maarsbergen en Maarn is voorlopig afgesloten vanwege het politieonderzoek. De Amerikaanse toezichthouder heeft voor het eerst een anticonceptiepil goedgekeurd... die zonder doktersrecept verkrijgbaar moet zijn. Daardoor kan de pil toegankelijker worden voor vrouwen in de Verenigde Staten. Sinds het afschaffen van het landelijk recht op abortus... is toegang voor anticonceptie voor veel vrouwen belangrijker geworden. Volgens de toezichthouder zal de pil de meest effectieve anticonceptie worden... die gewoon in de winkel te verkrijgen is. De Britse krant The Guardian komt met een nieuwe Europese editie. In het najaar komt een digitale versie van de krant gericht op Europa. Er is al een Britse, Amerikaanse, Australische en internationale versie. Onderdeel van de uitbreiding is dat er ook Europese verslaggevers en redacteuren bij komen. The Guardian bestaat al meer dan 200 jaar en is een begrip in het Britse medialandschap.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 alright. Dub time. a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.